van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in Nederland is besmet met het coronavirus is opgelopen naar 10. Er zijn drie nieuwe besmettingen bijgekomen. Een van hen is de patiënt die in Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum ligt. De vrouw van middelbare leeftijd ligt daar in een speciale isolatiekamer. Eerder lag zij op de intensive care van het Beatrix ziekenhuis in Gorkum... zonder dat bekend was dat ze het virus had. Ze is daar niet getest omdat dat volgens het protocol van het RIVM toen niet hoefde. In het ziekenhuis in Gorkum geldt een opnamestop... en mogen geen bezoekers meer naar binnen. Rond deze tijd houdt het ziekenhuis een persconferentie. Ook een man uit Dalen in de gemeente Koevoorde is besmet. Hij is niet in het buitenland geweest... maar heeft wel carnaval gevierd in Tilburg. Of hij daar het virus heeft opgelopen, wordt onderzocht. Hij zit thuis in isolatie en het gaat redelijk goed met hem. De derde nieuwe coronapatiënt is een vrouw uit Tilburg... en heeft daar ook carnaval gevierd. Ook zij zit thuis in isolatie. De gemeente Tilburg neemt vooralsnog geen extra maatregelen. De Griekse regering heeft migranten die vanuit Turkije een grensrivier willen oversteken naar Griekenland per sms gewaarschuwd om weg te blijven. In het bericht wordt gewaarschuwd dat Griekenland de grensbewaking tot het hoogste niveau heeft opgeschaald en dat mensen niet moeten proberen de grens illegaal over te steken. Sinds donderdag houdt Turkije migranten die naar de EU willen niet meer tegen, ondanks afspraken met Brussel om dat wel te doen. Op de WK baanwielrennen in Berlijn heeft Harry Lafrijzen zijn wereldtitel op de sprint geprolongeerd. Hij versloeg in de finale zijn ploegmaat Jeffrey Hoogland. Voor Lafrijzen is het de derde wereldtitel in Berlijn. Hij won ook de teamsprint en de keirin. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten wolken en buien. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of acht.